Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij protesten tegen de overheid in Tjaad in Midden-Afrika zijn minstens 60 doden gevallen. Zo'n 30 mensen kwamen volgens de overheid om in de hoofdstad N'Djamena... nadat ze werden beschoten door agenten. In het land gingen vandaag honderden mensen de straat op om te protesteren tegen de politieke situatie in het land. Ja, veel inwoners van Tjaad zijn boos over de in hun ogen ondemocratische situatie in het land. Het land werd 18 maanden geregeerd door militairen en vandaag kwam daar een einde aan. Maar nu is er weer een militair aan de macht. En in Gent in België is een leraar ontslagen omdat hij filmpjes op TikTok had gezet, schrijft de Belgische omroep VRT. De video's hadden altijd dezelfde opzet. De leraar liep op straat terwijl hij in de camera van zijn telefoon praatte over een bepaald onderwerp. En vaak schold hij daarbij om zichzelf uit te drukken. Kost hem zijn baan, zegt hij in een nieuwe TikTok. Ah, wel, nu heb je dit gedaan, hè. Nu heb je dit gedaan, hè. Met al uw likes en comments en follows en mij een beetje populairder voelen. En ik altijd maar verder en verder en verder afglijden in de waanzin. En steeds meer extreme moppen maken over anale seks en kotsen op dokters. En gonorree en baby's door de wc spoelen. En nu heb je het gedaan, hè. Ontslagen TikTok. Ik ben ontslagen op mijn werk door TikTok. Merci, gasten. Zijn volgers vonden hem op cabaretier Hans Theo lijken. Kon zijn school dus niet waarderen. En het is PSV niet gelukt hun inwaalwedstrijd in de Europa League tegen Arsenal te winnen. De wedstrijd werd eerder vanwege het overlijden van Queen Elizabeth geschrapt. En nu mochten de Eindhovenaren alsnog het veld op. Lang bleef het gelijk in het Emirates Stadium. Maar 20 minuten voor tijd scoorde de tegenstander alsnog. En dat is balen, vindt middenvelder Xava Simons. We hebben gewoon uh, kansen gecreëerd. Alleen eh, je moet het scoren. Op deze niveau moet je het gewoon scoren en laten zien. En, eh, maar ik denk wel gewoon als groep hebben we het... hebben het goed gedaan, maar uiteindelijk is de eindfase belangrijk. Ik heb ook een paar kansen gehad en ja, is het gewoon scoren en klaar.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 your weekly fix of country bluegrass, Americana, and a little bit of folk. From around the world. National Radio Show. Mama, I think I found my Mr. Right. I want to bring him home night Crank My Tractor. Oftewel, hm, ik vind dat er wel een hele lekkere vent. Dit is de National Radio Show. Ja, we zijn er weer twee uur lang country, folk, Amerikanen en bluegrass muziek. De playlist zit weer bommetje vol met heel veel diverse muziek. En zeker bluegrass, want ja, het was weer recent zover hè. De IBMA Awards zijn we uitgereikt. En deze meneer eh, ontving er twee. Hij won er eentje in de categorie Entertainer of the Year. En deze single kreeg ook een award. Ik heb het over Billy Strings en dit is Red Daisy. onze digitale brievenbus zit deze week weer vol met allemaal leuke muziek. En de eerste inzending is er eentje van een gelegenheid... Nou, gelegenheid zeg ik niet netjes. Van een, ehm, ja, zeg maar een project. Duitsland en Amerika samengevoegd. Uit Duitsland de Cumberland River Project met als eh, zanger Matt Dame. En die komt uit Amerika. Dit is hun nieuwste single en die heet She Drives Her Own Truck. The Cumberland River Project featuring Mad Dame. Hun nieuwste single She Drives Her Own Truck. En dat was de eerste inzending in de digitale brievenbus. En verderop in de playlist gaan we ook nog een beetje de halve wereld over. En volkmuziek is natuurlijk ook een onderdeel van de show. En daar gaan we nu naartoe. Dit zijn de Lovell Sisters en Blowing Away. is het Nashville Show van week 41. Een aantal artiesten komt binnenkort naar Nederland voor een concert. Zo kun je op 24 oktober Kiefer Sutherland zien en horen in Tivoli Vredeburg. Op 18 november staat Brad Young in de Melkweg. En ook daar te zien, maar dan op 25 januari, is Kane Brown. Meer over aankomende shows weten? Kijk dan op soundofnashville.nl het kan niet op voor Ashley McBride. Onlangs bracht ze het album Ashley McBride's Present Lindeville uit. En nu was je ook nog eens door Card Brooks uitgenodigd om lid te worden van ja, de Grand Old Opry. Steve Earle moet het vanaf nu doen zonder het echtpaar Chris en Eleanor Masterson. Beiden maakten jaren deel uit van The Dukes. En dat was de band, is de band van Steve Earle. Maar hebben besloten om als duo verder te gaan. IBMA-winner Billy Strings heeft aangekondigd een plaat met zijn vader te gaan maken, Terry Barber. Het album gaat heten Me and Dad. Op het album vind je naast bluegrass ook country klassiekers en het komt uit op 18 november. En dat was alweer het Nashville Show nieuws voor week 41. Tot volgende week. Dag. duetten. Alhoewel, het zijn meer dan twee die je hoort zingen. De Forrester Sisters en de Bellamy Brothers uit 1986. En Too Much Is Not Enough. We gaan naar onze maandartiest toe. Want we hebben een kerstversie deze keer. Hij is geboren in Palestine, Texas. En blies op 11 oktober 79 kaartjes, kaarsjes uit. Zijn naam is Gene Watson. Hij begon zijn carrière in de jaren 60. En nam voor een klein label toen een aantal nummers op. Wat niet zo'n succes werd. In 1969 nam hij dit nummer op. Dat oorspronkelijk uit 1956 komt. En de nummer is van Jimmy Heap en Perk Williams. Maar een klein bescheiden hitje voor Gene Watson. This song is just for you. Dit is de Nashville Maandartiest. Of all the songs the world is singing. just for you onze maandartiest Gene Watson en this song is just for you. En ben je nu een grote fan van de muziek van Gene en heb je een eh, speciaal nummer wat je graag in de show zou willen horen? Laat het ons weten. Hè? Info at is ons e-mailadres. En dat mag je natuurlijk ook gebruiken als je natuurlijk een je avondvragen. gewoon even gedag wil zeggen. Of misschien zelfs wel een suggestie hebt voor het Spotlight album of de National Spiegelplaat. En nu gaan we naar de digitale brievenbus en de voorblijven in Nederland. Want dit is de nieuwste single van Sandra van Rijs en die heet Don't Tell Me What To Do. Hallo, ik ben Sandra van Rijs. Voor mijn allernieuwste single moet je zijn bij Nashville Radio. Well, you better don't tell me. Tell me what to do. I already made my mind up That's what you should do Did you think that I'm as crazy You are talking to de nieuwste single van Sandra van Rijs en Don't Tell Me What To Do. Deze show heeft toch nog een klein beetje een bluegrass tintje... omdat er een aantal artiesten voorbij komen... die een IBMA Award hebben gewonnen onlangs bij deze grote show. Dit is wel een hele aparte versie van Rose Garden. Dit is Lynn Anderson. We gaan op de bluegrass. I beg your pardon. you think I never promised you a rose garden along the There's gotta be a little rain sometime. your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's got to be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's got to be a little rain.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 and just when you had turned the page It seems to find a way There it is again Every now and then And every now and then That old feeling comes around Every now and then I see your face in another cloud And every now and then some old something takes me right back again Every now and then You can finally breathe life in Without wondering where she's been Go to sleep at night without her on your mind And in a second it appears followed by familiar tears, like a long lost friend every now and then. And every now and then, that old feeling comes around. Every now and then, I see your face in another cloud. And every now and then, some old something takes me right back again Every now and then comes around Every now and then I see your face in another cloud And every now and then Some old something takes me Right back again Every now and then I still love you every now and then. heeft deze man toch een mooie stem. Patrick Koers was dat. En Every Now and Then. Op 4 oktober, jongsleden, namen we afscheid van een country-legende. Helaas is er niet meer Loretta Lynn, maar haar muziek blijft natuurlijk voortleven. Ze heeft één signature song, zoals ze dat mooi nummer. En het was een nummer 1 hit natuurlijk. één van de vele nummer 1 hits van haar. Het beschrijft haar leven in het ruige Kentucky tijdens de Grote Depressie 1970. Dit is de Coal Miners Door.

the money Dat was Loretta Lynn met de Coal Miners Daughter. Mooie traditionele country muziek. En van country muziek naar Americana uit Kroatië nog wel. Dit is Kensington Lima en Stay Bright. the days that we are living. een heel nieuw Spotlight album voor je klaarstaan. Althans, vier nummers van het album. Het is dit jaar uitgekomen. Het heet Mr. Sun en is het tiende album van Little Big Town. Sinds zij doorbraken met het nummer Boondocks in 2005... zijn ze niet meer weg te denken uit de New Country scene. Dit is een album met ballads en uptempo nummers. Kortom, een heel divers album. Ik heb vier nummers voor je uitgekozen en dit zijn de eerste twee. Eerst Battle Love en daarna Hell Yeah. Dit is het Nashville Spotlight album. I think I dodged a bullet. I think I dodged a real bad time. Somewhere in between the Hager and the ring, I very nearly lost my mind. Tried to quit him, but I couldn't. Two-stepping across that line. Something in the way he kissed me that day said he wasn't coming home that night. So my heart beat the dust. So what? It is what it is.

Nashville met Astrid van der Kaai. Dit is het Nashville Spotlight Album. Hell no, I don't talk about you no more. What would I do that for? Ain't no need messing with my good time. Hell no, I don't sit around myself Feeling better than I've ever felt At least I know that's what it looks like Hell yeah, I go get through hell, yeah You have moved on and I'm still here in hell, yeah Hell no, I can't get you off my mind And out of all the things I tried tonight It's gonna be hard to beat Cause I got friends with me eerste twee nummers van ons Spotlight-album Mr. Sun van Little Big Town. En in de tweede uur hoor je nog twee nummers van dit album voorbij komen. En jouw suggestie mag je natuurlijk sturen naar info.nashforradio.nl Gaan we verder met Brad Paisley. This is Country Music. You're not supposed to say the word cancer in a song telling folks that Jesus is the answer can rub them wrong. It ain't hip to sing about tractors, trucks, little towns, or mama. Yeah, that might be true. But this is country music 是你。 eigenlijk helemaal geen afkondiging meer, maar ik doe het toch. 1963 gingen we naartoe met de Everly Brothers en I'm So Lonesome I Could Cry. Ik heb nog voor je klaarstaan Gene Watson en Love in the Hot Afternoon, onze maandartiest. En daarna de zangeres die Female Vocalist of the Year werd bij de IBMA Awards dit jaar. Molly Tuttle en Take the Journey. From somewhere outside, I hear the street bell. fell Cashflow